Mark Visser met het NOS-journaal. In Utrecht is te weinig gedaan om een weggepest homostel te beschermen. Het heeft burgemeester Wolfsen toegegeven. Het stel werd in de wijk Leidserijn geterroriseerd door een groep buurtjongens. Een tijd geleden zijn ze verhuisd. Ze voelt zich niet gesteund door gemeente, politie en het OM. Wolfsen erkent dat de autoriteiten steken hebben laten vallen. Zo is te weinig gedaan met getuigenverklaringen en is er verzuimd om eerder cameratoezicht te regelen. Ook vindt Wolfsen dat de communicatie met de slachtoffers niet goed is geweest. Om te voorkomen dat instanties in Utrecht weer langs elkaar heen werken, wordt voor dit soort zaken een vertrouwenspersoon aangesteld. De gemeenteraad debatteert vanmiddag over de kwestie. In Alkmaar heeft prinses Maxima het eerste Blijf van mijn lijfhuis geopend waarvan het adres openbaar is. Het pand heeft een fel oranje deur en een bord gemaakt duidelijk dat het een opvanghuis is. Daarmee wordt volgens de initiatiefnemers een statement gemaakt dat huiselijk geweld onacceptabel is en dat slachtoffers zich niet hoeven te schamen. Bovendien kan een openbare locatie ook zichtbaar en dus beter worden beveiligd. Het zogeheten Oranje Huis in Alkmaar heeft plaats voor 12 mensen. Noordoosten van de stad Utrecht kampt met een stroomstoring. Rond half elf ontstond de storing in een groot transformatorstation. Zo'n 20.000 huishoudens zaten daar zonder dus stroom in onder meer de wijken Blauwkapel, de Vogelenbuurt en Tuindorp. Volgens netbeheerder Stedin wordt gefaseerd overgeschakeld naar stroom van andere stations. Het kan enige tijd duren voordat iedereen in Utrecht weer elektriciteit heeft. Het weer bewolkt en af en toe zon, alleen in het noorden kans op wat enkele bui. Temperatuur 18 graden. Morgen bewolkt en iets warmer en daarna meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een lange file van 12 kilometer tussen Roelof Arendsveen en Leidsendam.